Hij zou kort daarvoor met een mes hebben gezwaaid. Het incident was op de parfumafdeling van het Warenhuis op de begane grond. De man is naar een ziekenhuis gebracht en een deel van de Bijenkorf is gesloten. Amerikaanse president Obama en de Russische president Medvedev hebben een nieuw kernwapenverdrag getekend. De afgelopen maandag werden beide landen het eens onder over vermindering van het aantal kernkoppen. De voorraad wordt met ongeveer 30% teruggebracht tot ruim 1500. En ook wordt het aantal intercontinentale raketten en strategische bommenwerpers gehalveerd naar 800. Obama en Medvedev tekenen het zogeheten startverdrag in de Tsjechische hoofdstad Praag. Tegen de taxichauffeur die vorig jaar in Amsterdam een klant een fatale klap gaf... is drie jaar gevangenisstraf geëist. Snoeiharde vuistslag zou hebben geleid tot de dood van de klant... 44-jarige Rob Sitek. De taxichauffeur en Sitek kregen vorig jaar juli op het Leidseplein ruzie... over de ritprijs. De ruzie liep uit op een handgemeen. De oppositie in Kirgizië zegt dat ze de macht in het land heeft overgenomen. Oppositieleider Bayev zegt dat er een nieuwe regering is geïnstalleerd... Hij roept president Bakiev op zijn ontslag in te, dienen. Bakiev zou naar zijn machtsbasis in het zuiden van het land zijn gevlucht. Na twee dagen van gewelddadige protesten is het volgens ooggetuigen rustig in de hoofdstad Bishkek en andere steden. De boekmakers hebben groot vertrouwen in de rentree van Tiger Woods op de golfbaan. Woods heeft vijf maanden geen wedstrijden meer gespeeld, maar hij is bij Len Brooks favoriet voor de titel op de Masters in Augusta. Tiger Woods heeft het toernooi vier keer gewonnen, de laatste keer in 2005. Het weer vanmiddag is het vrij zonnig in het westen.